Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de rellen in Den Haag zijn meerdere journalisten gewond geraakt door geweld van demonstranten. Volgens Persveilig, een meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten... gaat het om vijf fotografen en één tv-verslaggever. Burgemeester Van Zanen noemde de rellen ongehoord en Nederland onwaardig... Nadat het vreedzame anti-immigratieprotest op het Malieveld uit de hand liep... werd de politie belaagd met stenen, flessen en vuurwerk. Een aantal railschoppers trok de stad in en gooide ruiten in bij het partijkantoor van D66. Partijleider Jette reageerde woedend en zei dat zijn partij zich niet laat intimideren. De politie heeft zeker 30 mensen aangehouden. Een speciaal politieteam dat de railschoppers gaat opsporen... sluit meer aanhoudingen niet uit. Een inzittende van een auto is zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de A27 bij Bavel in Brabant. Het slachtoffer werd uit de auto geslingerd en kwam op de snelweg terecht. Zeker twee auto's raakten beschadigd. Een derde auto zou het slachtoffer hebben geraakt en is doorgereden na het ongeluk. De politie is op zoek naar de bestuurder. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De verbindingsweg op de A27 vanuit Breda richting Tilburg is vanwege het onderzoek afgesloten. China en de Verenigde Staten hebben afspraken gemaakt over TikTok. Volgens het Witte Huis is afgesproken dat alle gegevens van Amerikaanse gebruikers... wordt opgeslagen bij een Amerikaanse clouddienst... Ook krijgt het Chinese moederbedrijf ByteDance maar één van de zeven zetels... in het bestuur van de Amerikaanse tak van TikTok. Begin dit jaar ging de app tijdelijk offline in de VS... omdat er zorgen waren over de privacy van gebruikers... en daarmee om de nationale veiligheid. TikTok kwam weer online op voorwaarde dat de app een Amerikaanse eigenaar zou krijgen. Het weer vanuit het zuiden trekken vannacht zware onweersbuien over het land. De temperatuur zakt tot een graad of 14.